Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n 2400 mensen die nog een gevangenisstraf moeten uitzitten... zitten niet vast. Dat komt door een tekort aan cipiers. Daar debatteert vandaag de Tweede Kamer over. Een maatregel waardoor meer mensen toch de cel in kunnen... is door ze minder luchtmomenten te geven. Maar de cipiers zijn daar weer fel op tegen, zegt mijn collega Wilco Boom. De gevangenbewaarders hebben in een brief aan de Kamer laten weten... dat hierdoor de spanningen onder de gevangenen kunnen oplopen... en dat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden... met nadelige gevolgen voor de veiligheid en het werkplezier. Ze willen dat het beroep aantrekkelijker wordt gemaakt... want dan zou een deel van het tekort opgelost kunnen worden. Er staan nu zo'n 300 cellen leeg. De Europese Unie is goed voor het oplossen van grote problemen... zoals klimaatverandering en immigratie, vinden de meeste Nederlanders... blijkt uit nieuw onderzoek. Maar verder is Europa voor de meesten een ver van je bed show. Er is weinig sprake van liefde, van warmte. En dat heeft echt te maken met ja, de, de, de mate waarin men vindt... dat Europa als, als democratische instelling eh, goed functioneert. Over twee maanden zijn de Europese verkiezingen. De verwachting is dan ook dat de opkomst laag zal zijn... Joran van der Sloot is gewond geraakt bij een vechtpartij in de Peruaanse gevangenis. Sipiers zeggen tegen Amerikaanse media dat hij het gevecht zelf heeft uitgelokt. Zijn verwondingen lijken mee te vallen. Nederlander Van der Sloot zit vast voor de moord op een Peruviaanse studente... maar is vooral bekend door de verdwijning van Nellie Holloway... Die Amerikaanse van 18 verdween in 2005 tijdens een vakantie op Aruba. Ze is nooit teruggevonden. En steeds meer mannen gaan onder het mes om zich onvruchtbaar te laten maken. Dat zeggen artsen tegen mijn collega's van NOS op 3. Ze zien nog iets opvallends. Er komen ook steeds meer 30 minners langs, zoals Daan. Hij vertelt waarom hij zich liet helpen. Ik vind, als je een kind opvoedt... dan moet hij een stabiele, veilige, fijne omgeving hebben... gedurende die opvoedperiode. En de kans dat ik die niet kan bieden voor 18 jaar lang... en mijn vrouw ook niet, is gewoon best wel groot. Ehm, als ik daarnaast kijk naar hoe het in de wereld eruit ziet... is dat één groot drama met de klimaatcrisis, met de oorlogen rondom de wereld. En er zijn dus meer mensen die er zo over denken. Een derde van de klinieken zegt dat ze meer relatief jonge mannen in de wachtkamer hebben. Het weer nog, een grijze, druilerige dag. Vooral vanochtend af en toe lichte regen of motregen.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 Vanwege die werkdruk overweegt 1 op de 5 psychiaters nu te stoppen. In Nederland is een groot tekort aan psychiaters. In Zuid-Korea heeft de premier zijn ontslag aangeboden... na de verkiezingsnederlaag gisteren van regeringspartij PPP. Grote winnaar werd de liberale democratische partij DPK. En in Noorwegen is een Nederlandse student vermist geraakt tijdens een bergwandeling. Vanwege slecht weer werd een grote zoekactie gisteravond gestaakt. De man was aan het wandelen met twee buitenlandse medestudenten. Die zijn wel terecht. Het weer bewolkt en druiderig bij een graad of 14.